Eefje kunnen met het NOS-journaal. Minister van Engels hard in te grijpen om de opmars van buitenlandse studenten en de Engelse taal in het mbo en het hoger onderwijs te stoppen. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat er geen sprake is van verdringing van Nederlandse studenten. Ze benadrukt dat internationalisering juist belangrijk is. En met het oog op de vergrijzing heeft de minister de hoop dat internationale studenten in de toekomst gaten kunnen vullen op de arbeidsmarkt. De Landelijke Studentenvakbond is bang dat buitenlandse studenten de Nederlandse leerlingen verdrukken. Ook wijst de bond op het steenkolen-Engels van sommige leraren. In Guatemala zijn zeker zes mensen om het leven gekomen bij een vulkaanuitbarsting. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen toen een lavastroom door een dorpje trok. Houten gebouwen vlogen daardoor de hoge temperaturen in brand. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Het is een van de actiefste vulkanen in Midden-Amerika. In maart barstte die ook al uit. In woonwijken ergeren mensen zich het meest aan hardrijders, blijkt uit onderzoek van het CBS. Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, antwoordt bijna 30% van de ondervraagden te hard rijden. Op plek 2 staat hondenpoep. Vooral buiten de stad storen mensen zich aan hardrijders en hondenpoep. In de stad vinden mensen het vaak belangrijker dat er iets gedaan wordt aan rommel op straat en aan parkeerproblemen. In Slovenië heeft anti-immigratiepartij SDS de verkiezingen gewonnen. De partij kreeg ongeveer een kwart van de stemmen. Partijleider Janša was jaren geleden premier van Slovenië. Nu is hij een geestverwant van de Hongaarse premier Orbán. De kans dat de SDS gaat regeren in Slovenië is volgens analisten klein.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 Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. about me and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be yours Lover, one who'll never leave your side.